Mariette Krol met het NOS Journaal. De aankondiging van het kabinet dat er op meer plekken een corona-toegangsbewijs moet worden getoond... krijgt veel kritiek. Zo is het invoeren van zo'n coronapas vanaf zaterdag bij amateur sportwedstrijden... voor iedereen vanaf 18 jaar niet haalbaar, zeggen de KNVB en NOC-NSF. Bovendien wordt sporten daardoor ontmoedigd, zeggen ze. Ook het voornemen van het kabinet om binnenkort een coronapas op het werk mogelijk te maken stuit op verzet bij vakbonden en werkgevers. De FNV vindt het een schending van grondrechten en indirecte vaccinatiedwang. VNO-NCW en MKB Nederland vinden dat een verplichting om de pas te tonen te ver gaat... omdat werkgevers in veel sectoren nu al moeilijk aan personeel komen. Volgens het OMT is een coronapas in de zorg ook niet nodig. Voor patiënten hebben mondkapjes of afstand houden net zoveel effect... En bovendien jaagt het ongevaccineerde zorgmedewerkers weg... terwijl die niet gemist kunnen worden. Er vallen vandaag toch geen treinen uit vanwege een gebrek aan verkeersleiders. Gisteren waarschuwde ProRail dat op verschillende trajecten in het midden van het land... een groot deel van de dag geen treinen zouden rijden... Maar gisteravond bleek dat er toch een verkeersleider was die kon komen werken. ProRail kampt met een tekort aan verkeersleiders... waardoor gisteren vanwege de veiligheid wel treinen uitvielen. En New York heeft een nieuwe burgemeester, de voormalige politieman Eric Adams. De 61-jarige zwarte democraat versloeg zijn republikeinse tegenstander bij de verkiezingen. New York, de grootste stad van de VS, heeft op het moment grote problemen. De stad is zwaar getroffen door de coronapandemie. Daardoor blijven toeristen weg en heeft de stad ook grote economische problemen. Het weer. Het is bewolkt en op veel plaatsen ook mistig.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 feel, feel, feel, feel. Cause he needs, needs somebody to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 Sé que te quedó grabado a fuego lo que te dejaste para luego. Sé que ya van muchas letras vacías, pero escapémonos del que dirán. Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar. Yo quiero verte como tú te ves. Y quiero verme como tú me ves. Y quiero verte como tú te ves.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 我。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 De technologie was al jaren omstreden... omdat het de privacy van gebruikers zou schenden. En steeds meer automobilisten rijden op een vier Vooral mensen die niet zoveel kilometers maken... willen niet twee keer per jaar naar de garage... om hun zomerbanden te verwisselen voor winterbanden en andersom. Het weer, kans op dichte mist, maar het blijft vandaag overwegend droog... bij 8 tot 10 graden.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 online, shawty, come online, yeah Wrap me up um, with your um. Wrap me up um.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 bounce, dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I show improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth my floating like a butterfly. Notes set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, dip, fantasia. diddy bop. Yeah. Diddy bop. Funky, funky. Feel the beat drop, jazz and hip hop, dripping in your dome, it's a zone and bop. Funk confusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique, you move your feet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 party, party.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 give me more of that funky horn.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 and it's midnight going out